Het laatste coronageval in Suriname is van eind maart. Maar omdat er in buurlanden nog relatief veel zijn... bleven de maatregelen relatief streng. De regering van president Bouterse heeft 30 miljoen euro gereserveerd voor ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven en mensen die het financieel moeilijk hebben door de crisis. Ongeveer een derde van de basisscholen heeft volgens de branchevereniging kinderopvang niet goed of helemaal niet overlegd met kinderopvangorganisaties over de buitenschoolse opvang. Voorzitter Rottenberg zegt dat het bij de overheid ontbrak aan sturing. Overleg tussen de partijen had extra benadrukt moeten worden volgens hem. In een coronaziekenhuis in Moskou is gisteren brand uitgebroken. Eén patiënt kwam om het leven. Zo'n 200 patiënten moesten worden geëvacueerd. Ze worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. De directeur van de Amerikaanse gezondheidsdienst, Fauci, gaat twee weken vrijwillig in quarantaine. Hij heeft contact gehad met een medewerker van het Witte Huis die besmet is met het coronavirus. Fauci is het derde lid van de corona taskforce van het Witte Huis dat vanwege besmettingsgevaar in quarantaine zit. Hulporganisaties hebben in Genève in Zwitserland voedselpakketten uitgedeeld. Op het drukste moment stond er voor het uitgiftepunt een rij van ruim een kilometer. Dat kwam mede door de verplichte anderhalve meter afstand. Er stonden asielzoekers en vreemdelingen in de rij, maar ook Zwitsers. Het weer, vrij veel bewolking, vooral in het zuidoosten enkele buien, mogelijk met onweer, ook wat zon en in de loop van de ochtend een stevige koude noordenwind.